Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rellende NEC-fans moeten een levenslang stadionverbod krijgen. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen. Afgelopen weekend ging het mis rondom de wedstrijd tegen aartsrivaal Vitesse. Tientallen fans gingen op de vuist met de politie en gooiden onder meer met glas en takken. De burgemeester is er helemaal klaar mee. Wat mij betreft is iemand die nu betrapt de zondag, die krijgt een levenslang stadionverbod en omgevingsverbod. Zo niet trek ik de vergunning van NEC in. Er is, geen, er is een grens gepasseerd die heel veel mensen in Nijmegen en daarbuiten voelen. En die grens is onacceptabel. De KNVB heeft met de clubs om tafel gezeten om het supportersgeweld van de laatste weken te bespreken. Ze willen boetes en stadionverboden uitdelen en als dat niet helpt wordt er misschien helemaal geen uitpubliek meer toegelaten. Goed nieuws voor mensen die de komende tijd de zon willen opzoeken. Verschillende landen en gebieden gaan op groen. Wat betekent dat je daar vandaan gemakkelijk weer terug kunt naar Nederland. Geldt onder meer voor de Canarische eilanden en Lesbos in Griekenland. Ook voor reizigers uit de VS en India worden de regels versoepeld. Het Openbaar Ministerie wil dat een man van 72 uit Delft vijf jaar de bak ingaat, omdat hij tassen vol geld zou hebben geteld voor criminelen. Eerder dit jaar werd hij in zijn huis gesnapt met 6 ton. De gepensioneerde man zegt dat hij, dat hij het deed om wat bij te verdienen... zodat zijn vrouw het ook wat rustiger aan zou kunnen doen tafels vol messen, pistolen en knotsen. De politie heeft de eerste resultaten van een wapeninzamelactie eerder deze maand laten zien. Mensen konden vorige week hun wapens inleveren zonder dat ze er straf voor kregen. We doen wel technisch onderzoek naar de herkomst van het wapen. En of te kijken omdat het gebruikt is bij een incident in Nederland. Als dat zo is, gaan we in gesprek met degene die hem ingeleverd heeft. En tot die tijd is het echt strafeloos. Alleen al in Den Haag zijn in een week tijd 505 wapens ingeleverd. Erg veel vindt de politie, omdat er in mei ook al zo'n inleveractie was. En wat gebeurt er nu met die honderden wapens? Die worden op een afgeschermde locatie van politie Nederland verscherderd tot metaalresten. Het weer nog. Veel regen en wind vandaag. Op sommige plaatsen kan het onweren en hagelen. Vanavond iets rustiger, maar morgen weer onstuimig met ongeveer 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging bij Amsterdam. Dat begint met de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 2 kilometer met een half uur oponthoud.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 You may have gone. they came to be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much.